In 2015 en 2016 zijn ongeveer 30 asielzoekers Nederland binnengekomen met een gestolen blanco paspoort uit Syrië, schrijft de NRC. De paspoorten waren vermoedelijk buitgemaakt door een jihadistische groep en zijn in de chaos van de burgeroorlog mogelijk bij een andere partij terechtgekomen. De asielzoekers worden niet gezien als een gevaar voor de nationale veiligheid en er is geen bewijs dat ze actief zijn geweest voor een jihadistische groepering. Het tonen van een vals of gestolen paspoort heeft geen gevolgen voor de verblijfsvergunning van Syriërs. In Iran hebben reddingswerkers het wrak gevonden van het vliegtuig dat gisteren neerstortte in het zuiden van het land. Bij het ongeluk kwamen 65 mensen om het leven. Hulpverleners hadden grote moeite om bij de rampplek te komen. Het wrak ligt op een berg, zo'n 3500 meter hoog. 70 bergbeklimmers zijn ingezet om de reddingsteams te helpen. Het kabinet trekt 117 miljoen euro uit om radioactief afval van de kernreactor in Petten in Noord-Holland op te ruimen. Het gaat om een oud, kern, oud kernafval dat al jaren zit opgeslagen in vaten. Sommige van die vaten beginnen te roesten. Omwonenden maken zich er al jaren zorgen over, maar nucleair bedrijf NRG heeft te weinig geld om de vaten naar een veilige centrale plaats over te brengen. Minister Schouten hoopt dat er met het extra geld een duurzame oplossing komt voor het veilig vervoeren van het kernafval.